Vanaf gisteren konden particulieren zich inschrijven voor een subsidie op kleinere zonnepanelen. En binnen een dag hebben zich zo'n 17.000 mensen gemeld. Onder de aanmelders wordt gelood. Economische Zaken verwacht dat zo'n 40.000, nee 4.000 aanvragen worden toegewezen. In totaal zit er 69 miljoen euro in de pot. later dit jaar komt er ook nog een subsidie voor grotere zonnepanelen. Het Duitse energieconcern RWE, dat in Nederland Essent overnam, krijgt geen belang in de kerncentrale in Borselen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Essent was voor de helft aandeelhouder van de centrale in Borselen. De andere aandeelhouder, het Zeeuwse energiebedrijf Delta, wilde niet dat Borselen in handen zou komen van een private buitenlandse onderneming. Het Hof vindt dat bezwaar gegrond. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de kerncentrale in publieke handen moet blijven. Gemeenteraadsleden in kleine gemeenten ontvangen een vergoeding die, omgerekend naar het uurloon, ver onder het minimumloon ligt. Dat blijkt uit onderzoek door het adviesbureau Daadkracht. Vergoedingen voor raadsleden worden gebaseerd op het inwoneraantal van een gemeente en de veronderstelde hoeveelheid werk. Uit berekeningen van het bureau blijkt dat in het uurloon in kleinere gemeenten iets meer dan de helft is van het wettelijk minimumloon. Hun collega's in grotere gemeenten zitten daar ver boven en krijgen tot zes keer meer. Door de aardbeving in Chili zijn de dagen korter geworden. Wetenschappers bij NASA denken dat door de aardbeving een dag 1,26 microseconden korter duurt. Die verandering zou blijvend zijn. Door omvangrijke verschuiving van een hoeveelheid gesteente op de aardbol... verandert de verdeling van de materie over de planeet. Daardoor verandert ook de manier waarop de aarde rond zijn as draait...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 I'll be by your side. What do you say?